Volgens de Washington Post zochten ze ook de confrontatie op met tegenstanders van Trump. De politie zou hebben ingegrepen om de partijen uit elkaar te houden. Trump vloog met zijn helikopter over de groep demonstranten. Op een video die hij twitterde is te zien dat zijn aanhangers hem toejuichen. Bij een ongeluk met een touringcar in Weiden bij Leeuwarden gisteravond is de buschauffeur overleden. Hij raakte bekneld en overleed ter plaatse. Twee andere inzittenden raakten gewond. De bus, die werd ingezet als treinvervangend vervoer, raakte een boom en reed de sloot in. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Mogelijk worden ook niet-essentiële winkels als tuincentra, kledingwinkels en meubelzaken gesloten om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De sluiting van deze winkels ligt op tafel bij het ingelaste kabinetsoverleg over de crisis vandaag. Waarschijnlijk is er dinsdag weer een persconferentie over de coronamaatregelen. De grote blauwe haai die was aangespoeld op het strand van Ouddorp is terug in zee gezet. Het gebeurde met een boot van de reddingsmaatschappij. De haai van bijna 2 meter werd gistermiddag voor het eerst gezien. Omdat het niet lukte het dier terug te zetten is het opgevangen in Diergaarde Blijdorp. Gisteravond lukte het alsnog om de haai terug in de Noordzee te brengen. Volgens het reddingsteam Zeedieren Nederland zwom de haai na het uitzetten direct weg. Het komt zelden voor dat er een blauwe haai in de Noordzee wordt gezien. Het weer, de dag begint grijs met lokaal mist en vooral in het noorden nog wat regen. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op wat zon, maar de bewolking blijft overheersen.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 Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know.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 fijne dagen. That is. fijne dagen en een voorzitter.